een malle <laughs> uitvoering is dit weer van Let's Dance van eh, Chris Montez Met een gek soort stereo, <laughs> allemachtig. Het gaat echt alle kanten op. Ik weet niet of je het stereo luistert of op een afstandje. Dan hoor je het niet zo, maar eh, het is wel heel heftig. Hey, welkom op het tweede gedeelte van de show. ZVL! Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL! Tot 12 uur, lekkere muziek. Dus... Blijf lekker hangen. En straks een reportage van Jeroen van Gent. Ook leuk. Dus we maken er samen een hele gezellige zondag van. some reason to shine. You make this life of mine a dream. I say I Art David and Words. Heb jij je verlanglijstje al klaar voor morgen? Voor bij de Meubel Boulevard. <laughs> Tweede Pinksterdag altijd zo'n dag dat eh, de meubelboulevards eh, waanzinnig worden bestormd. En dat ze aanbiedingen hebben die geen aanbiedingen zijn. Nou ja, dat weer. Dat hoor je wel eens van de Consumentenbond, denk ik dan. Goed, eh, verder hoorde je Consortium en All the Love in the World. Wie zou dat elkaar niet willen toewensen? Straks een reportage van Jeroen Vergent. Hij gaat het hebben over wanneer heeft u voor het laatst uw grenzen verlegd. Hmm. Maar eerst even Jimmy Neal. Crocodile Shoes. Goedemorgen. Still she's always on my mind inside a young man's suit. My crocodile shoes are crying too, for they know how much love I have for you. Crocodile shoes. and there's no one else around. Waitress sure looks pretty, and that's a bad sign. I smile at her, still you're. time.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 waar je eigenlijk tegenwoordig helemaal niet meer op mag lopen. Daar Juan is over. Oh nee, die zong over iets anders. <laughs> die was Lupido. Ik ben ook niet helemaal wakker geloof ik vandaag op, op deze Pinksterdag. Eh, Jimmy Neal zong dat natuurlijk. Crocodile Shoes, dat kan echt niet meer. Of het moet van nep krokodillenleer zijn, natuurlijk. Dat dus allemaal. Ik kijk even naar eh, de koffieautomaat. Is die alweer klaar jongens? Want net was het water op en ik denk ja een eh, show zonder koffie, dat kan toch echt niet. En toen bleek eh, het apparaat het niet meer te doen. Maar wat blijkt, het water was gewoon op. Dus we gaan niet de fabrikant bellen. Gewoon water bijvullen. En intussen luisteren wij naar Caro Emerald. just to ease my pain. I said, just to lekker ouderwets mono deze van Crispy en St. Peters. Even wat anders dan aan het begin van het uur met Chris Montes met een gek soort stereo. Hè? You Were On My Mind en Kyra eh, Emerald, waar we eigenlijk heel weinig van horen sinds dat ze een hele nieuwe muziekrichting is ingegaan. Je hoorde een van haar megahits, A Night Like This. Over een paar minuten eh, de reportage van Jeroen van Gent. We zeiden het al, hè? Wanneer heeft u voor het laatst uw grens verlegd? Wij verleggen hem eh, in de show iedere keer weer. Want iedere keer hebben we weer een andere soort muziek in de show. Dat is eigenlijk best wel handig. Zo ook nu, want nu een mooi stukje ook van Backman Turner Overdrive. enzovoort. Dus dat je als totteraar nog ver kunt komen. Althans, volgens by Turner O'Drive. And You Ain't Seen Nothing Yet. Inderdaad, zo is het. Tijd voor een reportage van Jeroen van Gent. Ehm, hetzelfde als altijd, schrijft hij. De dagen gaan voorbij. Maar wanneer heeft u het voor het laatst anders gedaan dan gewoonlijk? Gebroken met de routine de grens verlegd. Nou ja, Jeroen van Gent ging de straat op. Vroeg het de mensen op straat. En jawel hoor, er kwamen prachtige antwoorden. Het leven kabbelt zo voorbij. Een week, een maand, een jaar. Wanneer heeft u nou voor het laatst echt uw grens verlegd? Echt iets nieuws waarvan u naderhand zegt: Zo, dat was me wat. Wanneer heeft u voor het laatst uw grens verlegd? Ja, je bent daar eigenlijk best wel vaak mee bezig. Dat je nadenkt van hoe kan ik dit anders doen? Ja. Dus dat is ook een soort grensverleggen? Ja. Ik weet niet of ik überhaupt wel grenzen heb. Oh, dat is een goede. Ik ben eigenlijk overal wel voorin. Dat is wel een diepe. nou, eventueel. <laughs> Iets van met sport of, ja, of cultuur of ja, relatie. Kan er van alles zijn. Niet echt dat ik, ehm, niet echt dat ik kan verzinnen. Oké. Saai. Dat kan bijna elke week zijn of, of nee, maar nooit. Het is heel moeilijk. Ja. Het komt vaker voor toch bij u dan? Of ja, het, ja, het komt wel vaker voor. Ja? Ja. Ja, dat is lastig. Nou, ik doe dat vaak in mijn werk. Ja? Ja, dan wil je iets zeggen, maar dan denk je nee. Nee, dus dan verleg je je grens, tot dan gaan ze het iets verder. Maar echt grenzen verleggen, nou, heb ik al heel lang niet meer gedaan. Echt heel ver mijn grens gelegd, nee. Nou, maar dat is ook niet per se de vraag. Nee, maar in het werk werkt dat dat u ook schuift of dingen? Ja, want dan is het misschien wat makkelijker voor mezelf. Even mijn mond dicht houden en dan... Eh, oh op die manier grenzen verleggen. Heel diplomatiek eigenlijk, heel slim. Eh. Ja, op die manier. Ja, dat kan. En dat doe ik thuis ook wel eens bij mijn dochter. Oh. Ja, vertel, vertel. Nee hoor, dat is privé, <laughs> dat hoeft helemaal niet. Dat moet je wel leren. Ja. <laughs> maar als je het onder de knie hebt, dan denk je, oh ja, ik maak het mezelf makkelijker, maar de anderen dan ook. Wij komen uit Zuid-Afrika. Uit Zuid-Afrika? Ja. ja. Bent hier komen wonen? Ja. Oh, wat Leuk. Ja, Welkom. vier jaar. Vier jaar, hè? hoe lang al? Vier jaar. <laughs> Oh, toch wel. Ja. Oh, maar Zuid-Afrikaans, u kunt, het, u kunt Nederlands wel verstaan in ieder geval. Ja, ja. dat in ieder geval. al is het anders, ja. natuurlijk. Ja. Hoe bevalt het in Nederland? <laughs> Heel goed. Ja? Ja. Nou ja, eh, hoe, hoe bevalt het? Is het goed? bij goed. Ja? ja. Oh, goed, ja. Dat is van Zuid-Afrika. Oh ja, heel goed. ja, dat ken ik toevallig. Ja, oké. Okay. ja. Dus van Zuid-Afrika hier, nou ja, uh, een grensverleg dus. Ja, er waren net twee mensen uit Zuid-Afrika, die zijn hier komen wonen. Nou, dat is letterlijk grensverlegd. Maar heeft u voor het laatst uw grens verlegd? Dat is een goede vraag. Daar heb ik niet zo, zo, snel een antwoord op. Eh. Ander huis, je kan het zich echt niet verzinnen. Uh, nou ja, toen ik in Rotterdam ben komen wonen, dat was een grensverlegging. Er werd gezegd van, eh, ja, zou je dat dan wel doen, die stad? Maar eh, dat vond ik een, leuke stad, mooie stad. Ah, oké. Okay. Ja. Bevalt het? Ja, zeker, absoluut. Ja. Waar kwam u dan vandaan? Eh, ja hoor, dat mag u vragen. Ik leefde in het riviergebied, zeg maar. Dus eh, in de Betuwe. Oh, oké. Ja, het is kleine dorpjes. Het is hartstikke mooi landelijk. Maar eh, om dan in de grote stad te gaan wonen, dat is, dat is wel een leuke stap om... nou ja, Zoals misschien... zegt, de grenzen verleggen. Ja, precies. Nee, maar misschien voor een baan. gaan, gaan forensen dan? Of dat dan weer niet? Eh, nee, dat dan weer niet. Werken vanuit huis, dus dat, is, eh, dat scheelt natuurlijk wel. Ja. Een mooi huis in Rotterdam. Misschien ook een beetje groen eromheen ook? Ja. Eh, nou, daar schort het wel aan. Ja, dat blijft toch de stad. Maar er is wel groen, maar niet zoals in een, in een leuk dorp. Wanneer heeft u voor het laatst uw grens verlegd? Nee, doe ik bijna nooit. Nee? Nee. Wel een keer dus ooit? Ja, maar daar heb ik goed van geleerd. Dus dat doen we niet meer. Oh. Dat liep niet goed af. Ja, dat is heel lang geleden. Zo, nou, maar als iemand dan zegt bungee jumpen, dan? Bungee jumpen, nee, dat, zou, dat gaat te ver. Dat gaat te ver. Ik, noem hem wat, dat zijn van die dingen is, ik vind dat daar ook te veel risico aan zit. Dus eh, risicovolle eh, dingen die zou ik vermijden. Ja, maar heeft ook te maken met de leeftijd. En, eh, ja, tuurlijk. Ik eh, reis veel met een camper eh, samen met mijn vrouw. Dus, en dat wil ik nog proberen zo lang mogelijk te doen. Dus ik moet zorgen dat ik niet gewond raak of wat dan ook. Want dan heb ik een probleem. Maar met de camperreis is steeds een grensverleg, eigenlijk? Waarschijnlijk toch naar buitenland? In mijn beleving dus niet meer. Maar goed, dat is ja, voor, een, voor een buitenstaander misschien wel. Ja, ja, ja tenzij je in Nederland blijven met de camper. Nee, nee, nee. nee. We gaan Spanje, Frankrijk, ja, oh. Noorwegen. Oh, maar dat is Spanje zijn heel aan het rijden natuurlijk. Spanje is aan het rijden, maar het is een heel mooi land. Ja? Ja, ja, ja zeker. Dan, kan je gewoon gaan staan waar je wil? Of, ja. Ehm, nee, we zoeken wel meestal de camperplekken op, maar die zijn er heel veel in Spanje. Zeker als je wat eh, van de kust af bent, is het ook niet zo druk. Dus dat, eh, dat is wel mooi. Ja, nou ja, met kleding ook eigenlijk. Ik liep altijd in een spijkerbroek. Maar, eh, en daar wilde ik vanaf, dus ik koop nu andere broeken. Ah, ja. Kledingstijl veranderd? Ja. Nou, niet echt de kledingstijl, maar met name broeken. <laughs> Positieve reacties op gekregen? De mensen zeggen, hé, hey, wat leuk. Ja, Kijk. ja, ja. Dat, dan werkt het wel. Ja, ja, zeker. Dat is een prima grens die verlegd is dan. Ja, vind ik ook. Ik ben er wel blij mee. en dan ga je op het begin wel weer je grenzen verleggen. Dat je denkt, nou ja, oké, het zit wel zo en zo in elkaar. Vaak iets ingewikkelder dan wij denken. Niet zo simpel. Maar heel veel dingen is natuurlijk gewoon, uh, allemaal gemaakt vind ik. Maar eh, wanneer was het voor het laatst dat u grens verlegd heeft? Ja, dat nou ik, Nieuw, nieuw iets? Of? Ja, maar dat is allemaal toch een beetje... Eh, eh, ja, beleggen of onze grenzen niet, maar dat is natuurlijk gewoon politiek getint. Weet je wel, dat is allemaal natuurlijk dingen die... Noemt u een voorbeeld, u wil stiekem een voorbeeld weten. Ja, dan wordt het weer politiek. Oh! Ja, toch? Waar u op gestemd heeft misschien? Ja, zeker. Maar nou, je hoeft niet te noemen. Nee, nee, nee, maar... U dacht er vroeger anders over dan nu waarschijnlijk? Of vroeger was altijd alles heel simpeler toch? Ja. Was gewoon veel simpeler. U weet meer nu? Wordt allemaal normaal ingenomen. Er zijn nog wel spelletjes, toch? we moeten gewoon eens een keer eh, nu weer uh, eh, rond de met benen benen op de grond gaan staan. En gaan eerlijke dingen doen. Ja. wordt allemaal maar eh, gelogen, vind ik. Verdraaid. Ja. Ik geef een beetje mee van het programma. Ik zal die niet langer lastigvallen in de hond wil ook weg. Even kijken. Kijk, dit is het programma. Hartstikke bedankt voor de antwoorden. Heel leuk. Dank u wel. U zit erin. U zit erin. Dank u. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. vultures played the tree. There was a fanfare blowing to the sun that was floating on the breeze. Look at Mother Nature on the run in the 1917. I was lying in a burned out basement with the full moon. I was hoping for a replacement when the sun burst through the skies. There was a band playing in my head, and I felt like getting high. Thinking about what a friend had said, I was hoping it was a lie. Well, I dreamed I saw the silver spaceships flying in the yellow haze of the sun. There were children crying and banners flying all around the chosen one. All in a dream, all to a home in the sun. in silver to a new home in the sun. Een van de mooiste a cappella nummers ooit. Prelude in deze After the Gold Rush. En Kelly Bush met Not Made for a Cage. En als je denkt, wat is dat een prachtig lied. Wat een geweldige zangeres. Wat een geweldige band. Het is allemaal nep. Het is AI. En je ziet nu al, en je hoort eigenlijk nu al hoe ver het gaat. Dat AI. Ongelooflijk. Ik vond het een geweldig nummer en daarom wilde ik het je laten horen. En het past ook wel bij de reportage van Jeroen van Gent. Die zich afvroeg, wat kun je anders doen of wat deed je anders? now I won't try it once again. You may think that I'm a loser, that I don't really care. May think that it's forgotten, but you should be aware. Cause I've learned to get revenge, and I swear you'll experience that someday. de eh, playlist van vandaag. En eigenlijk best wel veel vrouwen die uh, mooiste muzikale stukken ter horen brengen in de show. Ja, dat is mooi hè. Dean Martin en Sitting Down Here hoor je nu. En Forecast hoor je met Happy Days Are Here Again. En dat is alweer uit 1982. Wat schiet de tijd op? Nog een eh, minuut of tien. En dan is de show alweer voorbij. En dan begint het verzoeknummerprogramma waaraan jij kunt meedoen door op onze website een formuliertje in te vullen en jouw muzikale wens weer te geven. Gaan wij daar straks na 12 uur mee aan de slag. Dus doe dat. Omroepzvl.nl gaan naar verzoekje en eh, zet daarin jouw wens en wij gaan ermee aan de slag straks na 12 uur. als ik rondjes draai in mijn hoofd. Ik te lang op mijn tenen loop. Zelfs mijn moeder niet meer gelooft. Dan doe ik het, dan doe ik het. Als ik even geen uitweg zie. Naar het plafond staar om half drie. Ik heb altijd één strategie. Dan doe ik het, dan doe ik het. Ik zing, zing maar alsof je de tekst wel kent. Dans maar alsof goed geluk. En ik weer is de dag niet pluk. Als ik op de kast of achter feiten onderdruk, dan doe ik het, dan doe ik het. Dit is vlak voor mijn hoofd op hoofd. van mijn favoriete songs van de afgelopen jaren. Eerlijk is eerlijk. Zoe, Zoe Levi, of Levi, wat je wil. En snelle samen in Ik Zing. Ja, het is gewoon prachtig. Het past helemaal bij mij en bij heel veel mensen. Je moet een beetje durven. Dat is eigenlijk de boodschap. Gewoon doen aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van ZVL. Dankjewel voor je gezelschap. Was fijn dat je erbij was. Volgende week zondag is er weer een eh, aflevering van eh, deze show. En dan heb ik ook weer prachtige muziek voor je in de aanbieding en een paar leuke en leerzame onderwerpen. Ik wens je een mooie dag en veel plezier zo meteen met mijn collega's en de verzoeknummers. En tot de sluit van de show een aardige van Taco, ook een leuke ouwe.